Through the nights and the early hours of the morning, we worked collectively for consensus. Verslaggever Judith van de Hulsbeek was erbij, maar zag het even niet aankomen. Ja, dat is echt een enorme verrassing. Want eh, ze begonnen net met, met die plenaire vergadering. Echt, en binnen twee minuten eh, tikte die eigenlijk het, hele, eh, nou, het heetste hangijzer tikte die gewoon af. Een keihard jaartal staat er trouwens niet in. Wel dat de wereld in 2050 klimaatneutraal moet zijn. PVV-leider Wilders draagt Ronald Plasterk voor als informateur. Plasterk is nu nog verkenner. De PVV-leider wil dat er een rechtskabinet komt met PVV, VVD, NSC en BBB. Ook de informatieronde moet niet al te lang duren als het aan Wilders ligt. Plasterk vindt dat deze tussenfase tot eind januari mag duren. Vorig jaar zijn er meer zwaar gewonden gevallen in het verkeer, blijkt uit een nieuw onderzoek. In 2022 ging het om 8300 slachtoffers. Dat is ruim 20% meer dan in 2021. Voornamelijk fietsers kwamen vaker in botsing met andere fietsers of auto's. Dat komt onder meer doordat het veel drukker is op de weg. En in Turkije gaat het nog altijd veel over de voetbalrel van eerder deze week. De voorzitter van een club op het hoogste niveau stormde het veld op... en gaf de scheidsrechter een klap op zijn oog. Was te zien bij Ziggo Sport. Dit is de voorzitter. Oh, die slaat de scheidsrechter neer. Eh, dat is met recht bizar te noemen, toch? Dus de voorzitter van een voetbalclub die een scheidsrechter... Nou, kijk naar zijn oog. Het is, onwaanzinnig. toch waanzinnig? De voorzitter is opgestapt en heeft nu voor het eerst gereageerd. Bij CNN zegt hij dat de scheids een zwalbe maakte. Na de klap bleef hij eerst staan en liet zich daarna vallen.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 En de volgende slaat een beetje op mij, Old and Wise van de Alan Parsons Project. Schilderclub. De Schilderclub is elke dinsdagmiddag van half twee tot vier uur aanwezig in Pluspunt. Samen schilderen, leren van elkaar, elkaar inspireren. Vrijwilligers zijn aanwezig om de groep advies en ideeën te geven.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 De instrumentaal van de week. Mongo Santa Maria is een Cubaanse percussionist die zowel solo als in een groep verschillende hits had. Met Latin jazz en Afro-Cubaanse jazzliedjes. Zijn Afro Blues uit 1958 was zijn grootste hit. En werd algemeen gezien als jazzstandaard. De hoofdinstrument van Santa Maria was de Congo. Santa Maria werd gezien als een van de meest bekende en best Congo-spelers ter wereld. Hier is Mango Santa Maria met Watermelon Man. how free taught me what to say in school I learned it off by heart But now that's torn in two Now I know what they're saying In the music of the brain. Dit waren achterinvolgens Through the Barricade van Spandau Ballet... en Two Out of Tree and Bed van Meatloaf. Voel je fit op de mat? Docente Ines Volkers heeft jarenlange ervaring met verschillende sport- en ontspanningsvormen... als reiki en yoga. Zij begeleidt u deze ochtend naar een soepere lichaam en een ontspannen geest. Na afloop ontmoeting en gezellig napraten met koffie of thee. Elke donderdag van half tien tot half elf. 2,50 per les, inclusief koffie of thee na afloop. Betaling kan alleen via de PIN. Aanmelden vooraf is noodzakelijk. U bent van harte welkom.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 my dreams fulfill for my darling I love you and I always will love me tender love me long take me to your heart for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill.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 Dit waren Gloria Estefan met Don't Wanna Lose You en Elvis met Love Me Tender. Vrouwencafé. Een plek waar vrouwen, mama's, van allerlei culturen bij elkaar komen nadat ze hun kinderen naar school hebben gebracht. Hier kun je informatie ophalen en je hart luchten over van alles en nog wat.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 Only love in the dark. Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler. deze zijn echte naam was Wouter Otto Levenbach, geboren in 1944, is een Nederlandse zanger die al sinds 1965 in Frankrijk woont en in dat land zeer bekend en populair is. In 2015 werd hij benoemd tot de ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dave begon zijn carrière op 20-jarige leeftijd als de frontman van het combo Dave Rich en de Millionaires. De voornaam van Dave Rich hield hij als zijn artiestennaam. In zijn begintijd zong Dave in het Nederlands. Hij deed dat met de Nederlandstalige Niets gaat zo snel mee aan de Nationale Songfestival in 1969. Later schakelde hij over naar het Frans. Daarmee oogste hij veel succes zowel in Nederland als in Frankrijk met de bewerking van Moonlight Serenade van Glenn Miller.